Ook willen ze het geld terug dat ze al hebben betaald. De heffing is een solidariteitsregeling voor arme corporaties in achterstandswijken. Volgens de corporaties die nu naar de rechter stappen deugt de regeling niet. Zo zijn er corporaties buiten de vogelaarwijken die het geld harder nodig hebben. Bovendien is de regeling overbodig, zeggen ze. Corporaties in geldnood kunnen hulp vragen aan rijkere corporaties in de regio. En in het uiterste geval kunnen ze ook aankloppen bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Frankrijk moet stoppen met het massaal uitzetten van Roma-zigeuners, vindt een meerderheid van het Europees Parlement. Er is een resolutie aangenomen waarin staat dat het collectief uitzetten van Europese burgers in strijd is met EU-regels. De afgelopen weken werden in Frankrijk groepen Roma-zigeuners op het vliegtuig naar Roemenië en Bulgarije gezet. Volgens de Franse regering waren ze illegaal in het land en veroorzaakten ze veel overlast, onder meer door criminaliteit. In het Europees Parlement stemden 337 leden tegen het uitzettingsbeleid en 245 voor. Er waren 51 onthoudingen. Informateur Chink Willink wil verder praten over de vorming van een rechtskabinet. Eh, vanmiddag ontvangt hij daarvoor de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV voor afzonderlijke gesprekken. Chink Willink denkt dat hij pas na het weekend met zijn eindverslag komt... omdat hij rekening moet houden met andere verplichtingen van de fractievoorzitters. Zo gaat Geert Wilders komend weekend naar New York om te protesteren tegen de bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero. Judoka Henk Grol heeft op het WK in Japan een zilveren medaille gehaald. In de klasse tot 100 kilo verloor hij in de finale van de Japaner Anai. Anai is de nummer 1 op de wereldranglijst. Grol werd vorig jaar tijdens het WK in Rotterdam ook tweede.